Volgens hen kan Contador, die voorlopig was geschorst, vanaf morgen weer meedoen aan wedstrijden. Bij de renner werd tijdens de afgelopen Tour de France een kleine hoeveelheid clenbuterol in zijn bloed gevonden. Volgens Contador was het daar terecht gekomen door het eten van een vervuild stuk vlees. En ook de Spaanse Wierenbond denkt nu volgens de mediaberichten dat er geen opzet in het spel was. Een jongen van 16 uit Best is veroordeeld voor het verkrachten van een meisje van 14. Ze werd begin vorig jaar twee of drie keer verkracht, wat door een andere jongen werd gefilmd met zijn mobieltje... De jongens zeiden tegen het meisje dat ze het filmpje op internet zouden zetten als ze aangifte zou doen. De ene jongen is veroordeeld tot 250 dagen jeugdgevangenis en twee jaar jeugd-TBS. Zijn 15-jarige vriend kreeg 160 uur werkstraf. Van drie andere verkrachtingen van minderjarige meisjes werd het duo vrijgesproken, omdat er niet genoeg bewijs was. In Teheran wordt gedemonstreerd tegen het regime van president Ahmadinejad. Volgens een ooggetuige doen er duizenden mensen mee en gebruikte oproerpolitie traangas tegen de betogers. De demonstratie was eerst bedoeld als steunbetuiging aan de betogers in Egypte, maar nu eisen de betogers meer vrijheid in Iran. Oppositieleider Mousavi is niet bij de demonstratie, hij heeft sinds twee dagen huisarrest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Egypte iets versoepeld. Sinds het aftreden van president Mubarak is het er rustiger geworden... Alle niet-essentiële reizen naar Egypte worden nog wel afgeraden... met uitzondering van de badplaatsen aan de Rode Zee, de Golf van Aqaba en de Golf van Suez. Nederlandse toeristen die daar naartoe gaan wordt wel geadviseerd om op te letten. Het weer in het oosten vanavond regen, in het midden en westen is het droog en klaart het op.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 106.9 ZFN of a melody.